Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De gewiste sms'jes op de Nokia van premier Rutte zijn echt weg, schrijft Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren bleek dat zijn oude telefoon niet veel opslagruimte had... en dat hij daarom regelmatig berichtjes verwijderde. De dingen die volgens de premier wel belangrijk waren... stuurde hij door naar ambtenaren... en hij zou nooit bewust belangrijke berichtjes hebben achtergehouden. Niet alle partijen in de Tweede Kamer geloven dat. Over twee uur gaan ze met de premier in debat. Een oproep van Amnesty aan de Wereldvoetbalbond FIFA. kom met een hele bak geld voor mensen die zijn uitgebuit in Qatar. Qatar organiseert in het najaar het WK voetbal. In de aanloop naar dat toernooi is veel misgegaan. Zo moesten stadionbouwers zo lang en zo hard werken dat sommigen het niet hebben overleefd. Amnesty vraagt de FIFA om 440 miljoen dollar beschikbaar te stellen. Dat is een symbolisch bedrag. We komen er eigenlijk op omdat 440 eh, miljoen het prijzengeld is... dat de FIFA uitkeert aan de deelnemers van het WK in, eh, in Qatar. 50 asielzoekers zijn gisteravond opgepikt in Ter Apel en naar Roosendaal gebracht. Het leek erop dat ze moesten slapen op stoelen in een kantoor omdat er weer te weinig bedden waren was ook geen bus geregeld om ze naar Brabant te brengen. Dus stuurde de burgemeester van Roosendaal zelf een bus om ze op te halen. En Eintracht Frankfurt is de winnaar van de Europa League. De finale tegen Rangers uit Schotland was spannend. Na 90 minuten stond het 1-1, na verlenging nog steeds. En dus kwam het aan op penalties. Rangers miste er eentje en dus kon Eintracht Frankfurt het afmaken. En hij schiet hem erin. Giovanni van Bronckhorst verliest met Rangers de finale van de Europa League van het Frankfurt van Oliver Glasner. Eén gemiste strafschop maakt het verschil. Was te horen bij ESPN. Het was 42 jaar geleden dat de Duitse club een Europese beker had gepakt. Dus waren de fans die de wedstrijd in het stadion van Frankfurt keken op een groot scherm lekker blij. Het weer, het kan eh, aan het begin van de dag flink plenzen en onweren. Straks wordt het even droger, maar in de middag opnieuw veel regen. Onweer, misschien ook wel wat hagel. Het wordt 23 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het hier en daar wat langzaam rijden. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Rond de 5 minuten extra reistijd voor de A8 Zaanstad-Amsterdam... tussen Zaanstad-Westerkoog en Zaanstad-Zuid.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 You should let me know when you get ready to ride, cause. You go all night. Two stepping with turning up and go all night. we had dips and falls in our time, but we know what it was to be low then up, alone then love, and all we need is us to go all night.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 is in vele jaren niet zo laag geweest als vorige maand. Volgens cijfers van het UWV e waren het er zo'n 175.000 uitkeringen... en een jaar geleden nog 250.000. De sms'jes die premier Rutte jarenlang van zijn telefoon heeft gewist... waarvan hij zelf vond dat ze niet belangrijk waren, zijn voorgoed weg. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat de provider de berichten niet meer kan achterhalen. Amerikaanse president Biden wil dat producenten van babyvoeding via een oorlogswet voorrang krijgen bij de levering van de ingrediënten. In de VS is een groot tekort aan babymelkpoeder nadat in februari meerdere baby's een bacteriële infectie hadden opgelopen. Het weer trekken wat buien over het land met kans op onweer en veel regen. Vanmiddag opnieuw felle buien bij 23 tot 30 graden.